Door Almegens met het NOS-journaal. Honderden mensen uit Zuid-Limburg zijn op weg naar Den Haag... om te protesteren tegen de voorgenomen sluiting van het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. De organisatie zegt dat onder andere burgemeesters, raadsleden... vakbondsbestuurders en huisartsen uit de regio zich hebben aangesloten bij het protest. Ze willen bereiken dat ook geboortezorg, IC en spoedeisende hulp gegarandeerd blijven in het Heerlense ziekenhuis. Dat ziekenhuis moet reorganiseren, vooral door een tekort aan personeel. De intensive care van Heerlen zou bijvoorbeeld verhuizen naar Sittard Geleen. Vijf schilderijen die volgens nieuwe richtlijnen door nazi's zijn geroofd van Joodse eigenaren... worden verwijderd uit een Zwitsers museum. Het gaat om vijf werken in het Kunsthaus Zurich... waaronder het schilderij De Oude Toren van Vincent van Gogh. De stichting die de schilderijen beheert zegt dat er oplossingen worden gezocht... met de nazaten van de voormalige Joodse eigenaren. Hierbij wordt verwezen naar de best practices voor het omgaan met nazi-roofkunst... zoals die in maart zijn gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Medewerkers van de justitiële dienst die gevangenen vervoert... maken zich schuldig aan bedreiging en corruptie. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant heerst bij de dienst een angstcultuur. Een aantal medewerkers zou schuldig zijn aan strafbare feiten. Bij justitie zou de angst bestaan dat medewerkers gedetineerden helpen te ontsnappen. Bij ongelukken op de A2 en de A15 zijn twee mensen omgekomen. Bij knooppunt Deil reed een automobilist vanochtend van een helling en tegen een boom. De bestuurder kwam daarbij om het leven en een passagier raakte gewond. Bij IJsden in Zuid-Limburg kwam vannacht een automobilist om het leven en raakte een inzittende gewond. De bestuurder raakte op een oprit naar een benzinepomp de macht over het stuur kwijt. Het weer, buien met kans op onweer. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. Staat een stevige wind, het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond weer meer buien, mogelijk met onweer. En ook morgen is het wisselvallig en hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N522 vanuit Amstelveen naar Bijlmermeer...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 Got an interview with the Rolling Stone, they're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name, and all the rich and famous, your first hit on you are shame. Of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna ZFM. my side is all that I can do. understood. People say a love like ours will surely pass, but I know. never die. Let me hold you, darling, so you won't cry. soul. I bring it on form.